Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Suriname heeft een totale lockdown aangekondigd vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Het hoogste risiconiveau is van kracht nu en dat betekent dat de veiligheid en de volksgezondheid niet meer gegarandeerd kunnen worden. De ziekenhuizen waar code zwart geld liggen vol en er is een tekort aan medicinale zuurstof. Nederland stuurt vanaf eind juni AstraZeneca-vaccins naar het land. De VS komt met nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. Die zijn gericht tegen negen staatsbedrijven waarmee Amerikanen nu geen zaken meer mogen doen. Aanleiding is de ontvoering van een journalist en zijn vriendin vorige week. President Biden noemt de ontvoering een directe schoffering van alle internationale normen. Bij een steekpartij in Beverwijk is gisteravond iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie vraagt aan getuigen om zich te melden. In Canada is een massagraf gevonden met daarin de lichamen van 215 kinderen. Het graf lag bij een kostschool waar inheemse kinderen in de vorige eeuw naartoe moesten om te assimileren. Premier Trudeau noemt de vondst van het graf hartverscheurend. Er komt een onderzoek naar de doodsoorzaak van de kinderen. Republikeinen hebben in de Amerikaanse Senaat een onderzoek geblokkeerd naar de bestorming van het Capitool. Zes van hen stemden met de Democraten mee, maar dat was niet genoeg. Bij de bestorming op 6 januari kwamen vijf mensen om het leven. En het weer nog, vandaag stapelwolken landinwaarts, stort 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag.